Lot Lewin met het NOS Journaal. Tijdens de aanslag Nederlandse militairen aanwezig op de getroffen legerbasis. Ze raakten niet gewond. Volgens het Afghaanse leger vielen bij de aanslag ongeveer 50 doden en 70 gewonden. De Nederlandse militairen hadden een medische achtergrond. Ze hebben geholpen bij de verzorging van de slachtoffers. Schiphol verwacht morgen en maandag nog meer drukte. Vandaag zijn er naar schatting 190.000 passagiers naar het vliegveld gekomen. Voor de komende twee dagen wordt verwacht dat het aantal boven de 200.000 ligt. Door de enorme drukte op de luchthaven hebben tientallen mensen hun vlucht gemist. Passagiers klagen dat ze uren in de rij moeten staan bij het inchecken en bij de douane. Volgens de KLM komt dat doordat Schiphol meer vluchten heeft toegelaten dan de luchthaven aan kan. Het personeel van Holland Casino moet stakingsacties minimaal 2,5 uur van tevoren aankondigen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat het bedrijf had aangespannen. Personeel van Holland Casino voert actie voor een betere CAO. De directie zegt het stakingsrecht te respecteren, maar wil wel van tevoren op de hoogte zijn in verband met de veiligheid. Bij eerdere acties verlieten personeelsleden het pand die eerste hulp konden verlenen of toezicht moesten houden op het speelgeld. Een veerboot heeft ongeveer 60.000 liter stookolie verloren... bij een ongeluk voor de kust van het vakantieeiland Gran Canaria. De boot ramde tegen de pier nadat het stuurloos was geworden door een stroomstoring. Tien mensen raakten licht gewond door de botsing. De olievlek die het schip heeft achtergelaten is drie kilometer lang en 400 meter breed. Een bestrijdingsteam probeert ervoor te zorgen dat de vlek zich niet verder uitbreidt. En het weer dan.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 Deze week in de lijst hebben we uh, eh, 9 stijgers maar. 24 zittenblijvers. Ja, zoveel. Ja, echt zoveel. Ik heb er wel een keer meer gehad, hoor. Overigens. Ah, nou, niks aan te doen. Eh, zes dalers en maar eh, één nieuwe binnenkomer. Nou, de nieuwe binnenkomer kan niemand minder zijn natuurlijk als eh, Harry Styles. Met zijn eerste solo-single. Uit de lijst daardoor verdwenen de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know na 24 weken. Als we verder in de lijst gaan kijken hebben we de snelste stijgers. Snelste stijgers is Anne-Marie met Ciao Adios acht plaatsen gestegen. En eh, samen met eh, Lord, met Greenlight, ook acht plaatsen gestegen. Degene die het meeste gedaald is deze week, maar liefst 14 plaatsen gedaald, is eh, Clean Bandit samen met Champagne Emery met uh, Rockabye. Oud nummer 1 hit en die is nou helemaal onderaan de lijst geëindigd. Waar die staat, dat hoor je heel snel. Over drie nummers zelfs om precies te zijn, maar dat bezijde Even gaan kijken of we contact kunnen krijgen met onze enige echte razende F1-reporter... Tim Kommans, of ik moet zeggen grootste Formule 1-fan van CFM... of weet ik wat, hoe je het wil noemen. Mag je zelf invullen. Kijken of we daarmee eh, contact kunnen krijgen. En eh, natuurlijk eh, gaan we de Nederlandse top 40 wandelen En ons opmaken voor de top 3 van deze week. Nou, hoe die eruit ziet. Nou, met 24 zittenblijvers kan je het ongeveer wel gokken. Maar je weet het maar nooit zeker. We gaan eerst luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. En dan gaan we beginnen met de hitlijsten van deze week. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week met op 3 kijken op 2 Katy Perry en nog 1 S Serum. Deze week beginnen we met een van de uh, eh, 24 zittenblijvers.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 Ondertussen al uh, eh, twee weken op eh, nummer 40 en 18 weken lang in de lijst. Wreck Man is dit met Human. Gaan we de plaat draaien die het langste in de lijst staat van deze week. De nummer 39.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 Zevende seizoen was dat. En uiteindelijk wordt er dan besloten om met, samen met Niall Horn, Lion Payne, Loes, Tom Lonson... ik kan die naam nooit uitspreken, en Zemelik in een groep te zetten. En One Direction was geboren. Ehm nou ja, One Direction eh, wint het programma dan. En uh, eh, tekent daarna een platencontract bij eh, Psycho Records voor 2,3 miljoen euro. Nou, in de top 40 scoort One in totaal 8 hits. Afkomstig van 5 studioalbums. Nou, Emeliek eh, de groep verlaten is er een eh, trend eh, gezet. Want niet veel later gaat, ja, gaat iedereen eigenlijk zijn eigen weg. In het voorjaar van 2016 nemen ze een break. Nou, Harry Styles houdt zich op dat moment bezig met een rol als acteur in de film Dunkirk. En gaat bij Columbia werken aan zijn eerste soloalbum. Ja, 2017 verschijnt dan zijn eerste single en die hoorde je zojuist. The Signs, Sign of the Time prachtige single van deze uh, uh, boyband. hits, guru, gozer, nou ja, weet je hoe je het wil noemen. Hey, door met de hitlijsten, dat gaan we doen met de nummer 27 voor deze week.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 weken lang in de lijst. En deze week eh, vijf plaatsen eh, gestegen. Hey, tijd voor een kleine resume eh, van welke plaatsen we willen en niet hebben gehad... voordat we de, de, de tweede helft van de lijst gaan behandelen. Op nummer 40 vinden we Rack Bowman met Humor, Human. En op 39 de Passenger met Anywhere. Clean Bandit met Rockabye op 38 en op 37 Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op 36 vinden we Alicia Cara met Scars to Beautiful. En op 35 Calvin Harris met eh, My Way. Op 34 dan Kaigo samen met Julia Michaels met Carry Me. En op 33 Hailey Steinfeld met Starvin. 32 is een handen van Hartwell met Thinking About You. En Harry Styles is nieuw binnengekomen op 31 met Sign of Times. Op 30 dan Shawn Mendes met Mercy. En op 29 vinden we Roman Schulz met Shadowlight. 28 Clean Bandit, Symphony. En op 27 Baby Rexa, I Got You. 26 dan eh, Sigma met Find Me. En op 25 Julia Michaels met Issues. Nummer 24 is in de handen van eh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. En op 23 eh, dan Little Mix met Shoutout to My Ex. Op nummer 22 vinden we Jean-Paul samen met Dua Lipa met uh, No Lie. En op 21 staat Calvin Harris met Frank Ocean en uh, Migos met Slide. En dan, ja... Oh, wacht even. <laughs> Moet ik eigenlijk dit doen, hè? Die hoort er dan bij. En dan loopt de hele computer vast. Dat is ook leuk. Ah, maakt niet uit. We gaan gewoon even een beetje doorlullen. Want eh, het laatste kwartiertje eh, zullen we nog een paar nummers eh, gaan draaien... van de tweede helft van de lijst. We beginnen met de nummer 20 zo direct. En het volgende uur gaan we kijken hoe Tim Koemans de Formule 1 afgelopen week heeft ervaren. Maar eerst eh, dus eh, de nummer 20 van eh, deze week. Als hij het wil doen. Nee. Nou ja, ik denk dat ik nou van een kwartier mag gaan praten of zo.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 Skin. het eh, eerste uur van de uur Breakdown. Wij gaan dit uur eruit met eh, Martin Garrix en ehm, Dua Lipa met eh, Scared to be Lonely. Terwijl dat Sander ondertussen zachtjes de studio binnenkomt. De nummer 16 dus uh, zo direct. Het laatste nummer van dit uur. Volgende uur zijn we bij met de laatste 14 nummers, of 15 nummers dan, die in de lijst staan. En zus kijken of we contact kunnen krijgen met Tim. dat zal wel een goed idee zijn, gok ik zomaar.